Goedemorgen, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blussen van de bosbranden op Rodos gaat moeizaam door de harde wind. Er zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd op het Griekse eiland. Ze zijn met bussen en boten naar veilige plekken gebracht, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Dat doet onder andere de Griekse kustwacht met drie schepen. De marine is daarbij betrokken, maar ook zo'n tientallen vissers en toeristenboten. Jet is op vakantie op Rodos en vertelt dat zij ook gisteravond moest vluchten voor de branden. Rond middernacht, toen begon het vuur eigenlijk heel erg op te laaien. En toen eh, ja, werd wel gezegd dat iedereen daar weg moest. Eh, en zijn we midden in de nacht eh, over het eiland gereden om de vlammen heen naar het noorden. daar kwamen we aan een hotel waar uh, duizend anderen ons al voor waren. En daar lagen te slapen op de grond of nog in een badpak waren... omdat ze hun koffers moesten achterlaten in hotels die later zijn afgefikt. Er is internationale hulp onderweg naar het eiland, onder andere uit Polen, Roemenië en Malta. Twitter-eigenaar Elon Musk wil mogelijk het logo veranderen van een sociale media platform. Het is nu nog het bekende blauwe vogeltje, maar op zijn eigen account schreef Musk dat hij die misschien wel wil inwisselen voor een X. plan van de ondernemer is namelijk om eh, het platform samen met zijn andere bedrijven onderdeel te maken van een naam, namelijk X. als iemand er een goed ontwerp voor heeft, wil Musk die morgen lanceren, schreef hij. In het oosten van Canada zijn vier mensen vermist geraakt na noodweer. Het gaat om de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Door overstromingen zijn wegen vernield, bruggen beschadigd en gebouwen kwamen onder water te staan. Zeker 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. De Nederlandse vrouwen zijn een uurtje aan het voetballen... en stonden in de rust 1-0 voor door een doelpunt in de 15e minuut. Spits, natuurlijk in de richting van Van der Gracht. En zij doet wat ze vorig jaar deed op het EK omhoog. Uiteindelijk moest de videoscheids eraan te pas komen om te kijken of Jill Roord buitenspel stond. De, die oordeelde van niet en daardoor kwam Nederland dus voor te staan tegen Portugal.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 Eh, oftewel Alexander Bates, die op de tenor speelt. Eh, Peter Bates natuurlijk op piano. En Marius Bates op de bas. voor de rest een fantastische dwarsdoorsnee van eh, de Nederlandse eh, jazz eh, scene. Rolf Del Vos op alt.